En dat was hem. De State of Trends Mix 2025. Ook beschikbaar op jouw favoriete streamingportal. Op vinyl en op cd. Rest me niets anders dan je een uh, waanzinnige fijne dagen te wensen. En het allerbeste voor 2026. Eh, Zie je volgend jaar. We've walked shadows. We found lights on the other side. We've fallen. Learned. Risen. Again. And again. Every beat. Every breath has brought us closer to who we're meant to be. The world still spins, the night still dances, and so do we. Together, we turn the noise into music and the struggle into strength. The journey isn't over. It's just changing shape. thank you for taking the journey with us. What's up, het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 3 uur. 40 mensen zijn bij de Eiffeltoren opgepakt omdat ze illegaal vuurwerk aftaken. De groep werd opgemerkt door beveiligingscamera's toen ze met rookbommen en vuurpijlen bezig waren. Het is al de tweede keer deze maand dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken op die plek. In Rotterdam heeft een man zichzelf gemeld bij het ziekenhuis met een schotwond. Die had hij opgelopen bij een ruzie met een andere man in Rotterdam-Zuid. Even verderop zijn twee verdachten opgepakt en de politie onderzoekt wat hun rol bij die schietpartij was. De bewoners van een seniorenflat in Amsterdam-Oost, waar brand was, zijn weer thuis. Ze waren een tijdje opgevangen bij een verzorgingstehuis aan de overkant. Eén persoon mag niet terug. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand is begonnen. Zeker tien mensen moesten worden nagekeken. Die hadden rook binnengekregen. En tien handlangers van oud-president Bolsonaro van Brazilië... die krijgen per direct huisarrest. De groep hield bij een staatsgreep. Ze moeten nu binnen blijven, mogen geen bezoek ontvangen... en ook niet op sociale media. Bolsonaro zelf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Het vriest en daarom kan het glad worden. Er is code geel voor het Noordoosten, Gelderland en Flevoland. Pas in de middag verdwijnt die gladheid. Verder wordt het vandaag een grijze dag. En dat was het nieuws op 538. Vanaf morgen de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Afrojack. Radio 538. Wat up, what up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. aparece mi sobotú. Tu figura parece mi sobotú. Bugatti.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 All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. She stopped drinking diet coke. She on that coke diet. All the girls standing in the line for the bathroom. She stopped drinking Diet Coke. She on that Coke diet. All the girls standing in the line for the bathroom. Coke, Coke, Coke, Coke, Coke. She stopped drinking Diet Coke. She on that Coke diet. Afrojack. to Jacked Radio with